Like Music en Complicated. Maakt het alweer 1 uur. Goedenacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs. Goedenacht. Oud-president Bill Clinton sprak vandaag voor een Amerikaanse onderzoekscommissie over zijn contacten met Jeffrey Epstein. De voorzitter zei dat hij alle vragen heeft beantwoord. Een andere politica zegt dat er wel wat tegenstrijdigheden in zijn verhaal zitten. Clinton zelf zegt dat hij van niets wist van Epsteins misdaden en zegt dat hij hem anders zou hebben aangegeven. Minister van Financiën Eelco Heijnen wil de nieuwe wet over belasting op spaargeld en beleggingen snel aanpassen. Hij hoopt het voorstel nog voor de zomer door de Tweede Kamer te krijgen. Volgens Heijnen ontstond veel onrust na het eerdere plan. Mensen maakten zich zorgen over hun spaargeld en er waren oproepen om het geld uit Nederland weg te halen. De minister zegt dat hij zich verantwoordelijk voelt en daarom wil ingrijpen. BMW roept wereldwijd opnieuw honderdduizenden auto's terug vanwege mogelijk brandgevaar. De auto's die worden teruggeroepen zijn geproduceerd tussen 9 juni 2022 en 5 december 2025. Enkele weken geleden riep BMW ook al honderdduizenden auto's terug, waarvan 5500 in Nederland. Het is niet bekend om hoeveel auto's het nu in Nederland gaat. Oekraïne en Rusland stoppen tijdelijk met vechten rond de grootste kerncentrale van Europa in het zuiden van Oekraïne. Zo kunnen mensen de stroom weer repareren. De centrale staat al jaren stil en er is nog maar één stroomlijn over om het kernmateriaal koel te houden. Zonder stroom kan dat gevaarlijk worden. Eerst wordt het gebied veilig gemaakt. Het repareren duurt ongeveer een week. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. Morgen gaat het regenen met tussendoor wat zon. Het wordt 9 tot 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Geen Dave die vraagt de Q-Music app of er weer een verhaal is om voor op te blijven vannacht. Nou en of Dave, om kwart over één hoor je een verhaal, nou dan moet je echt even voor opblijven.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 die iets heeft meegemaakt wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt. Zo hoor je zo meteen het verhaal van Simone. Zij is eh, aangehouden door de politie... omdat eh, de politie dacht dat zij haar zoon had ontvoerd. Je hoort het zo na de Riddle, Gigi D'Agostino. wel eens meegemaakt wat maar weinig anderen hebben meegemaakt. Elke vrijdagnacht heb ik, Kane, iemand aan de lijn die die vraag beantwoordt. En dat levert bijzondere verhalen op. Je zou het kunnen zien als een verhaal voor het slapen gaan. Ik zou het eerder noemen Kane's verhaal om voor op te blijven. Er was eens een vrouw die is aangehouden omdat de politie dacht dat zij haar zoon aan het ontvoeren was. En die vrouw, dat ben jij hè Simone? Ja, klopt. Eh, en voor de duidelijkheid, dit is niet in Nederland gebeurd, toch? Nee, dit was eh, op Isla de Margarita, Venezuela. Venezuela. Oké, eh, ja, vertel Simone, wat is hier gebeurd? Wij hebben daar een geweldige vakantie gehad. En ja, terug op het vliegveld werd ik eerst aangehouden omdat er iets in mijn koffer zou zitten. Dat klopt al niet. En uiteindelijk door de paspoortcontrole bleek dat mijn zoon de achternaam van mijn man had. Maar hij stond in mijn paspoort vermeld. En daardoor dachten ze dat ik een kind aan het ontvoeren was. Dus doordat dus je, zoon een andere achternaam had, maar hij wel in jouw paspoort stond, dachten ze: oeh, dit is niet haaks. Dat klopt niet. Deze mevrouw is iets aan het doen wat niet in de haak is. Dus dat moeten we even controleren. Nou, dat heeft vijf uur geduurd. Dat is gebeld met de ambassade. Eh, het Schiphol gebeld. Mijn moeder is gebeld. Wow. De politie is gebeld. Militairen zijn op het vliegveld gekomen. Militairen? Die wilden mij al meenemen. Ja. Die wilden mij meenemen. En uiteindelijk ging mijn man, die spreekt heel goed Spaans. En ik echt uitgelegd van luister, check de beelden. We zijn met jongen hier gekomen. We zijn samen. We horen bij elkaar. Hier is mijn paspoort dat wilden ze nog steeds niet geloven, want wij zijn best wel getatoeëerd. Mijn man is ook tatoeëerder, dus we zagen het al niet helemaal als net de mensen uit, vonden zij. Ja, uiteindelijk moesten toch echt wel eh, de buitenlandse zaken erbij komen. En die heeft ons toen eh, toch op het vliegtuig kunnen zetten. En dat is vijf uur later ook nog geweest? Ja, vijf uur stress. Ik ben tien kilo afgevallen. <laughs> Wauw! En wat heb je in die vijf uur dan... Eh, wat ben je dan in een, in een kantoorruimte gebracht of zo? Ja, klopt. We zaten in een kantoorruimte. Ik zat apart. En eh, mijn man en mijn zoon zaten apart. Het vliegtuig mocht niet vertrekken. Dus iedereen moest ook wachten. Iedereen in dat vliegtuig moest wachten. Zo. Dus toen we uiteindelijk wel weg mochten, kregen we weer boze ogen. Want het kwam door ons natuurlijk. Ja. Dus het is echt een, ja, dat was echt een hel op dat moment. Ja, en wat heb je dan in die uren gedaan? Want eh, dan zit je alleen maar te tieren en te vloeken, denk ik. Ja, ja, ik ging maar Spaans oefenen, een beetje wachten. <laughs> ik, ik, kon ook niet veel, er lag een krant daar, dus ja, ik ging maar de krant lezen. En ja, ik wist, ik zit goed, ik ik ben niks verkeerd. maar mijn man was iets zenuwachtig, die vond het niet zo leuk. Maar ja, ik, ja, op dat moment kan je gewoon niks. Je moet gewoon zitten wachten. Hé, maar dan ben je, ben je eigenlijk best wel kalm gebleven dan de hele tijd. Ja, ik, ik, ik kon ook wel... Je hebt twee opties dan. Je kan dan flippen, maar je bent in een ander land waar je de taal niet spreekt. Ik ben daar met mijn kind. Dus ik wilde eigenlijk alles gewoon zo rustig mogelijk regelen weg. Weet je, kijk gewoon de beelden, kijk hoe ik in je land ben gekomen met die jongen. Dan zie je dat vanzelf wel. Dus voor mijn idee was er genoeg bewijs dat ik ja, die jongen niet aan het ontvoeren was. Ja, want dat, dat lijkt me ook toch? Eh, in principe ook wat je vertelt met als je man erbij was met zijn paspoort en jij was er met jouw paspoort. Op zich 1 plus 1 is 2. Wat is er dan uiteindelijk gebeurd dat het er toch voor heeft gezorgd dat ze je wel vrij hebben gelaten dan? de minister van Buitenlandse Zaken die heeft vanuit Nederland kopieën gestuurd van onze gegevens. En nou, dat is, dat is op Isla Margarita, dus dat gaat niet zo snel. Ja. En eh, daar moesten zij wachten. En toen ze die gegevens hadden, toen pas mochten wij onder escort mochten we weg. Ook nog eens onder escort? Ook nog eens onder escort, ja. Wat betekent dat je dan echt in een soort speciale auto wordt eh, geëscorteerd? Ja, ja, de militairen brengen je terug naar het vliegveld zelf, want je zit op een, een hockeynet ernaast. En dan word je ook het vliegtuig in begeleid. Je mag niet zelf erheen. Naar je stoel. En pas wanneer de deuren bijna dicht gaan, dan gaan de militairen weer weg. En dan uh, kun je strekken. Oh, en hoe kijk je hier nu terug op deze gebeurtenis? Ben je, eh, vind je het eh, echt van de zotte dat het is gebeurd? Of vind je het ook nog wel een soort vette ervaring dat je dit ook nog gaat mee mogen maken? Het is dubbel. Aan de ene kant denk ik, serieus, hoe kan mij dit overkomen? Maar aan de andere kant, ja, we kunnen er nu wel om lachen. Het is allemaal goed afgelopen. En het is ook een reden van, er klopt helemaal niks van, weet je? Ja. Achteraf hoorde ik weer van mensen, je had ze gewoon moeten betalen en dan had je weg Maar dat is op dat moment niet tot mij doorgedrongen. Dat het allemaal corrupte eh, politieagenten zijn, zeg maar. Ah. Dat. Nou ja, in dat ah, opzicht eh, heb je ook weer geld bespaard en heb je nog oh. een goed verhaal om te vertellen. Precies. <laughs> ik ben in Nederland. En sindsdien nooit meer naar Venezuela geweest, denk ik. Nee, dat niet. Nee. Nee. niet. <laughs> nee, snap ik heel goed, Simone. Hey, bedankt dat je dit verhaal even wilde delen, hè? Ja, geen dank. Fijn weekend, hè? Zelfde, werk Keens Kane's verhaal om voor op te blijven. Q Music. show me Young Right Now bij Q-Music. voor de nieuwe alarmschijf van deze week is in handen van eh, Alex Warren, Fever Dream. Bram stuurt nog in de Q-Music app. Ik hoor de alarmschijf voor het eerst, maar wat een leuk nummer van Alex Warren. Ja, ben ik helemaal met je eens. Echt een, eh, nou niet voor niets hè. Niet voor niets de alarmschijf. Een liedje waarvan we denken bij Q-Music dat hij het heel goed gaat doen in de top 40. En daarom hoor je hem een week lang extra vaak. Dus ik denk dat hij, eh, nou, ik denk misschien wel een top 3 hit in de top 40. Als niet wel een nummer 1 hit. Misschien dat die Bruno Mars nog wel vanaf weet eh, te slaan. Daarvoor hoorde je ook nog Keens verhaal om voor op te blijven. In dit geval het verhaal van Simone. Luisteraar Simone vertelde hoe eh, ze is aangehouden door de politie een tijdje geleden. Omdat ze, de politie dacht in Venezuela dat zij haar zoon had ontvoerd. Heftig verhaal. Mocht je het gemist hebben, je kan het eh, vanaf morgen terugluisteren in de Q-Music app. Onder het kopje podcasts bij Keens Verhaal om voor op te blijven. Of overigens ook in eh, alle andere podcast apps die je maar kan bedenken. Ehm, en ik denk dan ook altijd, ik eh, stel toch maar even ook aan jou. Wat heb jij wel eens meegemaakt wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt? Dat is namelijk de vraag in Keynes verhaal om voor op te blijven die elke week wordt beantwoord. En het kan echt van alles zijn. Het hoeft niet zo heftig te zijn als het voorbeeld van Simone. Het kan ook zijn dat je eh, op een hele bijzondere plek hebt gewerkt of nog steeds werkt. Eh, dat je mm, eh, je ouders een dubbel leven hebben geleid. Nou, dat is ook wel een heel extreem voorbeeld. Misschien dat je ook wel ooit gewoon hebt gelift naar een hele verre bestemming. Ben je ooit getuige geweest van iets bijzonders of heb je iets overleefd? Laat het even weten met een berichtje via de Q-Music app. Wat heb jij wel eens meegemaakt? Wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt. Wie weet ben jij dan binnenkort wel. Keens verhaal om voor op te blijven. Q-Music, Keens Everjack komt eraan na Ed Sheeran. Dit is Azizam. Q sounds better with you. come and play. had a dream. I was standing on a star, and I realized. In My World bij Q-Music. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik snak echt steeds meer naar de zomer. Ik vond het heerlijk dat dat afgelopen week weer eventjes 15 graden was. Dat het een eh, strak blauwe lucht was. Maar die warmte die erbij komt kijken en het geluk dat je gelijk voelt bij zo'n uh, zomers dagje. Dat is, ja, is zo lekker. En je begint het ook steeds meer te merken aan de muziek. Ik heb zo meteen een artiest die ik draai die al heel lang niet eh, is gekomen. Eh, of die al heel lang niks meer heeft uitgebracht.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 Oh, oh, oh, oh, oh, oh, wat heb ik zin in de zomer. Ik begin een beetje te klinken als Busy en Kraantje Papi... maar het is, ja, het is geen woord aan gelogen. Ik heb eh, een liedje klaarstaan, dat is een gloednieuw liedje... En dat bestaat uit een paar artiesten... waarbij je eh, als die artiest op de radio komt... het gelijk als zomer voelt. Janneke, die deed een, eh, een gokje in de Q-Music app. Janneke Ladan, die stuurde Kaigo. Ik ben zeer benieuwd, Kane. Ja, dat klopt dus wel. Het liedje is onder andere van Kaigo. En Kaigo is ook zeker een van de artiesten... waarbij je altijd een zomergevoel krijgt. Tenminste, ik in ieder geval wel, als je het op de radio hoort. Ehm, maar er is een andere artiest die op hetzelfde liedje staat... die ik al heel lang niet meer heb gehoord. Die heeft al eh, best een tijdje geen eh, top 40 hit meer op zijn naam staan. Maar dat is zo'n zomers artiest. Het is namelijk Khalid. En ik weet niet of je Khalid nog kent. Hij is onder andere bekend eh, van dit nummer. Can we just talk? Of wat dacht je van deze? het is gelijk het zonnetje in huis wat dat betreft, toch? Of wat dacht je van deze? Ken je deze nog? samen met Now. Ja, en daarvoor dus eh, Nam samen met Marshmallow en daarvoor weer Talk. Alle drie van die heerlijke zomerse hitjes. En nu is Ky Kygo dus de hand in één gaan met Khalid en Griffin. Dus nog een derde producer die mee heeft gewerkt. Save My Love, nieuw bij Q. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck. I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Go feel I saved my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I my love for somebody else. Somebody else. My, my, love, Somebody else.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 total eclipse of the heart.